Bonenbakker met het NOS Journaal. De vrouw die aangifte heeft gedaan tegen Marco Borsato gaat erover nadenken of ze wil dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat. Dat zei haar advocaat Peter Plasman in Nieuwsuur. Hoewel ze nog geen beslissing heeft genomen, zegt hij dat zijn cliënt na de vrijspraak van Borsato het gevoel heeft dat ze in de kou staat. Plasman ziet wel mogelijkheden voor een hoger beroep. Hij benadrukt dat Borsato is vrijgesproken bij gebrek aan steunbewijs... Niet omdat de beschuldiging van zijn cliënt niet klopt. Plasman verwacht dat het OM bij het besluit om wel of niet in beroep te gaan... zeker rekening zal houden met de wens van zijn cliënt. De presidenten van Rwanda en Congo hebben in de VS het vredesakkoord ondertekend... waarover ze het eerder dit jaar eens werden. Volgens president Trump, die bemiddelde, bemiddelde, is het conflict nu opgelost. Al wordt er in het oosten van Congo nog wel gevochten. De rebellen, die gesteund worden door Rwanda, waren niet bij het akkoord betrokken. Ook is er niets vastgelegd over de berechting van oorlogsmisdadigers. Trump heeft met Congo en Rwanda afgesproken dat Amerikaanse bedrijven in die landen zeldzame grondstoffen gaan delven. Dankzij een inzamelingsactie kan een hoogbejaarde supermarktmedewerker in de VS alsnog met pensioen. De 88-jarige Ed Bambas werd werkt noodgedwongen vijf dagen per week in een supermarkt in Michigan... omdat zijn vorige werkgever, waar hij zijn pensioen had opgebouwd, failliet ging. Een influencer uit Australië hoorde ervan en begon een inzamelingsactie. Die leverde in korte tijd ruim anderhalf miljoen dollar op. Bembas reageert ontroerd op de massale steun. Hij had er geen idee van dat de video over hem op TikTok 4 miljoen keer is bekeken.